Van 5 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Het OM gaat oud-minister Camille Eurlings vervolgen voor mishandeling. Toch hoeft hij voorlopig nog niet voor de rechter te verschijnen. Eurlings wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar zijn ex-partner heeft geslagen. Er komt een OM-zitting waarbij de officier van justitie buiten de rechterom een geldboete of taakstraf kan opleggen. Voor de Egyptische kust in de Middellandse Zee is een migrantenschip omgeslagen en gezonken. Zeker 29 mensen zijn omgekomen. Reddingswerkers hebben 155 mensen levend uit het water gehaald. Er waren volgens bronnen bij de Egyptische Veiligheidsdienst in totaal rond de 600 migranten aan boord uit Egypte, Syrië en enkele andere Afrikaanse landen. Het OM en de politie gaan alsnog proberen uit te vinden wie het seksfilmpje van ROC-leerling Chantal heeft geüpload. Eerder vandaag besloot de rechtbank in Breda nog dat het ROC, waar het filmpje op internet werd geplaatst, niet hoeft mee te werken aan het onderzoek. En dat ligt inmiddels al anderhalf jaar stil. Het OM zegt dat er inmiddels meer informatie is waardoor de zaak kan worden hervat. Het aantal dode merels is de afgelopen tijd drastisch toegenomen. Dat komt doordat het Oesutu-virus vanuit Duitsland via steekmuggen naar Nederland is overgeslagen. Vier jaar geleden gingen er in Duitsland 300.000 merels dood aan het virus, ook wel de merelziekte genoemd. En vanaf juni volgend jaar kan er binnen de Europese Unie onbeperkt gebruik worden gemaakt van internetaanbieders zonder extra kosten. Dat staat in een nieuw voorstel van de Europese Commissie dat op 15 december definitief moet worden. Vanuit de hele wereld hebben zich duizenden mensen aangemeld voor een nieuwe online cursus Fries. En dat is veel meer dan de aanbieder, de Rijksuniversiteit Groningen, had verwacht. De grootste groep deelnemers komt uit Engeland, de VS en Canada. Maar ook in landen als China, Zweden, Nigeria en Colombia is belangstelling. En dan nog het weer. Vanavond is het rustig. Plaatselijk kan een mistbank ontstaan. Morgen opnieuw zacht met 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staan de files met de meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Afrit Bunschoten 10 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Knoop het een kwartier. A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Roedevaartsveen 3 kilometer file. Tussen Roedevaartsveen en Zoeterwoude Rijndijk 9 kilometer. Bij elkaar is dat drie kwartier vertraging. Op de A9 Diemen richting Amstelveen voor Amsterdam Zuidoost 3. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Knoop het Velsen een kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag Centrum en Zoetermeer Centrum 7 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Henrikido Ambacht en Hardingsveld Giesendam een half uur vertraging. De A27 Utrecht richting Almere tussen Knobbel Lunetten en Beeldhoven een kwartier. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond 20 minuten vertraging. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en Afrit Maren 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 20 minuten vertraging.